Zij is zo bruin, zo bruin, zo bruin als chocolade. Zo zoet als marmelade. Zij is zo bruin, zo lekker bruin. Zij is zo bruin, zo bruin, zo bruin als chocolade. Zo zoet als marmelade. Zo zoet en Een meisje uit de Lindelaan is zo lief en zo spontaan. Kleine Mirabella is haar naam. Chocolade is haar huid, ging zo graag eens met haar uit. Maar helaas, ik durf het nog niet aan. Zij is zo bruin, zo bruin zo als chocolade. Zo zoet als marmelade. Zij is zo bruin, zo lekker bruin. Zij is zo bruin, zo bruin. Zo bruin als chocolade. Zo zoet als marmelade. Zo zoet en bruin. Soms dan zie ik haar op straat Meestal is het al vrij laat, is ze met een ander uitgegaan. Zij ziet mij dan niet meer staan, het meisje uit de Lendelaan. Kleine Mirabella is haar naam. Zij is zo bruin, zo bruin, zo bruin als chocolade zo zoet als marmelade. Zij is zo bruin, zo lekker bruin, zij is zo bruin, zo bruin, zo bruin als chocolade. Zo zoet als marmelade, zo zoet en bruin. Zij is zo bruin, zo bruin, zo bruin als chocolade zo zoet als marmelade. Zij is zo bruin, zo lekker bruin, zij is zo bruin, zo bruin, zo bruin als chocolade, zo zoet als marmelade.